Middernacht, woensdag 4 juli. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De verliezer van de presidentsverkiezingen in Mexico, López Obrador... wil dat alle stemmen opnieuw worden geteld. Hij vindt dat dat nodig is in het belang van de democratie en van het land. Na nou, het bekend worden van de winst van Enrique Peña Nieto... zei de linkse kandidaat Obrador meteen al dat hij de uitslag zou aanvechten. Hij zegt dat Peña Nieto heeft gefraudeerd door stemmen te kopen. De Mexicaanse media zouden partijdig zijn geweest. De strijd was daardoor smerig en ongelijk, zei hij. In 2006 verloor Lopez Obrador ook de presidentsverkiezingen. Protesten die hij toen organiseerde legden Mexico-stad ruim een maand lam. Bij Veilinghuis Christie's in Londen is een schilderij van Rembrandt verkocht voor ruim 10 miljoen euro. Het doek Man met halsduk en, en hoed stamt uit 1626 of 1627 en komt uit de collectie van de kunstverzamelaars Pieter en Olga Dreesman uit de V&D-familie. Het Dreesman verkoopt nog meer kunstwerken om ruimte te maken voor nieuwe aanwinsten. Na een ongeluk met twee Britse gevechtsvliegtuigen worden twee piloten vermist. Hun tornado's storten ten noordoosten van Schotland in zee. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. Ook onduidelijk is of ze op elkaar zijn gebotst. Twee bemanningsleden zijn door reddingsteams met helikopters uit de Noordzee gehaald. Naar de twee anderen wordt nog gezocht. De straaljagers en hun bemanning waren gestationeerd op de Royal Air Force basis in Lossiemouth. Op Wimbledon heeft ook Victoria Azarenka zich geplaatst voor de halve finales. De Wit-Russische versloeg in de kwartfinales Tamira Paschek uit Oostenrijk in twee sets. Azarenka stuit in de halve finale op de Amerikaanse Serena Williams... die titelverdedigster Petra Kvitova uitschakelde. Ook de Duitse Angelique Kerber bereikte de laatste vier. Zij komt nu uit tegen de als derde geplaatste Poolse Radwanska. Het weer nog vannacht droog en opklaringen. Overdag eerst bewolkt, in de middag meer zon, maar ook enkele buien, soms met onweer. Het wordt 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, NCRV. Zomernachten. Anderhalf uur lang live radio zonder presentator. Maar met uw gastheer Martin Koolhoven, filmregisseur en de maker van de eerste Nederlandse western. How is it that we know who we are? We might wake up in the night, disoriented, and wonder where we are. We may have forgotten where the window, or the door, or the bathroom is, or who is sleeping beside us. We may think perhaps that we have lived through what we just dreamed of. Or we may wonder if we are now still dreaming. But we never wonder who we are. However confused we might be about every other particular of our existence, we always know that it is us, that we are now who we have always been. We never wake up and wonder, who am I? Because our knowledge of who we are is mediated by what we doctors of the mind call ourselves schemata, the richest, most stable, and most complex memory structures we have. They are the structures which connect us to our pasts and allow us to imagine our futures. To lose those connections would be a sign of pathology, a pathology called amnesia. But it makes no sense to begin the story here without its history, its past. So, let me take you back to a proper beginning. to a time before identity has been confused. Hallo, ik ben Martin Koolhoven, filmmaker... en ik ben gevraagd om de komende anderhalf uur hier te vullen. Aanvankelijk wilde ik alles van tevoren opnemen... zodat ik vandaag alleen maar op start hoefde te drukken. Ik stelde me een soort hoorspel voor van ongeveer anderhalf uur speelfilmlengte... waarin ik allerlei thema's zou uitdiepen. Ik zou beginnen met identiteit. Wat is dat eigenlijk? Hoe goed kennen wij onszelf en vanuit die gedachte zou ik uiteindelijk naar mezelf kijken. Identiteit, daar ging de opening van zojuist over en dat is eigenlijk alles wat er van dat plan over is. Het moest live en het moest lossen. Dus alles wat ik tot nu toe heb gezegd heb ik voorgelezen en eh, ik zet mijn iPad nu uit en ik ga vanaf nu improviseren. Eh, ik heb wel een soort van plan. Ik ga het hebben over eh, waarom ik filmmaker ben eh, films die ik gemaakt heb, hoe ik daartoe kom... en waar ik volgens mij heen moet. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, in die western waar, het, eh, waar we het net over hadden... of tenminste waar, waar, ik net mee aangekondigd werd... daar ga ik straks ook iets over vertellen. En hoe ik daartoe gekomen ben en waarom en wat dat dan is. Ehm, maar ja, het is ook gek dat je het over jezelf hebt... en Volgens mij, ik, ik wantrouw eigenlijk iedere zelfanalyse altijd. Dus ik vraag me af waarom ik nou de juiste persoon ben... die het over mij gaat hebben. Ehm, filmmakers moet je eigenlijk, of überhaupt makers... moet je niet zo vertrouwen wat ze over zichzelf vertellen. En daar een voorbeeld van horen we van Harlan Ellison. Dat is een schrijver, eh, science fiction verhalen... die daar iets heel moois over vertelt. You know, when you sit down to write a story... you never know whether it's going to be one of the important ones or it's going to be just adequate. If you've been doing the job for a long time, and I've been doing it for close on 50 years, you, you reach a level of expertise, a level of craft below which you never sink you might do a bad story because we all do, you know, imperfect work from time to time, but you never set out to do a bad story. You always set out to write a good story. Sometimes you're up, <laughs> sometimes you're down. And as I guess it was Erwin Shaw once said, uh, a writer does not write uh, just one story at a time. A person who writes is on a long journey and he or she is saying, here is where I am today, and here is what this place looks like today. And a, a body of work should be looked at uh, from a far horizon. And you look at a person's career and you will see it rise to a peak and then settle to a lower plane and then rise to a lower peak and then another and then tail off into, a, into an even plane. And, and it goes on and on and on like that for miles and miles. And every once in a while, you reach a story, you reach a, a piece of work that is something special. You had no way of knowing you were going to do it. All you all you know at the end is that for a moment you were greater than yourself, that you worked with a capacity and with a ferocity and with a passion and one hopes with a truth that transcend what you're able to bring to it as a matter of course. And that was one of the things that uh, that most struck me about Grail. Grail is one of my very favorite stories. I, I admire this story enormously. Uh, <laughs> it may sound uh, peculiar and, and, and, and filled with hubris for a writer to say that he or she admires, you know, I admire it enormously. But you settle back and you look at yourself with, with, with, with hard eyes and you, and, you, and you take no prisoners if you're, if you're an, an honest writer, it seems to me, who wants to continue to learn in the craft. I've been at it for, as I said, almost 50 years, and I, am just beginning to learn how to write this stuff. Uh, I look at what I did years and years ago, and I'm, I'm, if not embarrassed, I'm at least slightly chagrined at the way I wrote. And I look at Grail and I say, yeah. I really knew what the hell I was doing that day. I sat down and I said, you know, why isn't there an actual physical object like the Holy Grail that is true love that you could pick up and, you know, pour some root beer into and take a drink out of. True love. Let's let's do this story. And somehow, for some reason, I began doing an enormous amount of research. Everything in that story, everything from the from the, the, the, the, places in Vietnam to the to the names of the demons and Sergat who opens the locks. All of that stuff is absolutely real stuff out of the reference books. I broke my ass on writing it that way and getting it done right. And when I got all done, I said, boy, this one is going to be a lollapalooza. In those days, we used words like lollapalooza. And I said, this one people are going to love. This one's going to really live on. And you know, even though it's one of my three or four or five favorite stories of the 1700 I've written, almost nobody knows this story. Nobody <laughs> reprints it. Nobody talks about it. Nobody makes reference to it. Nobody says, boy, Ellison really had his yoke on that day. They will take a story like I Have No Mouth and I Must Scream, which I wrote in a night. Bubba boom. I sat down at a typewriter in the Tom Quick Inn in Milford, Pike County, Pennsylvania in 1964, and I wrote that goddamn thing in one evening. First draft. And what you read today is virtually unchanged. They love it one of the most reprinted stories in the English language. I'm a famous guy because if I have no mouth and I'm a scream, I have made fortunes. I could buy and sell Ethiopia on the money I've made from that one damn story. And Grail, which I think is maybe 264,000 times better than I have no mouth and I must scream, is an orphan child whom no one knows. And so I ask you, what does it all mean? What are we talking about here? And the answer is, forget about it. Ja, dat was Harlan Ellison. Als je een eh, leuke avond wil hebben, moet je het even op YouTube gaan... en die naam intikken. Dan kom je allerlei fantastische uitspraken van hem eh, tegen uh, interviews. Maar ja, waarom ben ik dus filmmaker? dat is een verschrikkelijke vraag. Ehm, die krijg je als je naar de filmacademie wil... En, en dan komt zo'n commissie en die vraagt van... waarom wil jij films maken? En dan, dan, dan, dan verzin je een of ander lulverhaal... en dan uiteindelijk hoop je dan dat, dat je daar nooit meer antwoord op hoef te geven op die vraag. Dus dat ga ik nu ook niet doen. Ik weet alleen dat ik ja, ooit verliefd ben geworden op film. Al op een jonge leeftijd. En, en ja, dat wilde. Ik wilde filmmaker worden. En dat is uiteindelijk gelukt. Ehm, maar waar begon het allemaal? Ik weet niet meer precies wanneer, maar ik was heel jong toen ik voor het eerst naar de bioscoop ging. Het was een film van Disney en er werd, eh, ehm, er werd mij verteld, het was trouwens een compilatiefilm volgens mij van Disney. En, en mijn, mijn, mijn ouders zeiden van ja, dat is een, een hele grote televisie. En ik dacht echt dat er dan een, een, een enorm ding was met allerlei knoppen... waar je dan gewoon die kon bedienen als een televisie, maar dat was dus niet zo. En ik kan me herinneren dat ik in die tijd een André van Duins pretfilm gezien heb... Pipo en de Piraten van toen en iets later De Reddertjes. Wat een, eh, ja, in mijn ogen een soort, bijna een soort post-apocalyptische wereld was... Eh, waarin ik dook. Was echt, ik vond het echt geweldig. Nou, ik heb heel veel films op televisie gezien... en op mijn elfde was daar dan uiteindelijk Once Upon a Time in the West. Ik zag hem, ik weet nog, was op de Belgische zender. Ik vond het fantastisch. Ik dacht dat ik niet van westerns hield, maar... vanaf de eerste seconde was ik hooked. En het verhaal, ik denk niet dat ik meteen helemaal precies begreep... waar die film over ging, maar ik heb hem nu ondertussen zo vaak gezien... dat ik, dat ik natuurlijk wel kan dromen. Over de oude wereld versus de nieuwe wereld. En over, over loslaten en weten dat je eigenlijk niet meer bij die nieuwe wereld kan aansluiten. En dan heb je dat ene karakter, dat, is, dat is, wordt gespeeld door Henry Fonda, die probeert dat wel. En die, die gaat dan met Mr. Choo een soort verbond aan... en hij probeert aansluiting te vinden bij die nieuwe wereld. Maar hij weet dat hij eigenlijk niet, daar niet voor gemaakt is. En uiteindelijk komt er dan die confrontatie tussen hem en Harmonica... Eh, die onvermijdelijke confrontatie. En dan komt er een dialoog op het einde die heel erg prachtig is. Luister. surprised to see me here? I knew you'd come. once told me I could never be like him. Now I understand why. Wouldn't have bothered him knowing you were around somewhere alive. So you found out you're not a businessman after all. Just a man. An ancient race. other mortars will be along, and they'll kill it off. Future don't matter to us. Nothing matters now, not the land, not the money, not the woman. I came here to see you. Because I know that now you'll tell me what you're after. machismo, iets mannelijks, masculins... wat, wat me ontzettend aantrekt hierin. Eh, het is, het, ik noem het wel eens mannenromantiek. En, en, en dat heeft de western plenty of, zeg maar. Nou, ik was eh, ehm, dus toen een jaar of elf. En eh, rond die tijd, misschien ietsje later, een paar jaar later... begint dan langzaam de, het idee te komen dat films niet vanzelf ontstaan. Dat, dat het niet zo is dat de acteurs onderweg het verhaal bedenken... maar dat er daadwerkelijk een regisseur bestaat. En dat kwam natuurlijk door, in die tijd was Spielberg was, eh, was, eh, was heel groot. En dat was een, een regisseur die ook op de voorgrond trad. Zoals jaren eerder Hitchcock dat deed. Dat de nieuwe film van Spielberg of de nieuwe film van Hitchcock... was belangrijker dan, dan degene die daarin speelde. Dus op die manier leerde ik het idee dat er een maker was. En eh, ja, dat, dat, dat, dat is heel belangrijk voor mij geweest. Omdat ik uiteindelijk natuurlijk zelf maker wilde worden. En ik ging ook kijken wat andere makers waren dan. En dat kwam ik op mensen als John Carpenter en Brian De Palma. Waarvan ik altijd vind dat die, eh, dat die eh, onderschat is. heel vaak wordt die, wordt die neergezet als een soort ja, fake Hitchcock. Een soort plagiaatse wordt hij zelfs nogal sterk beïnvloed. Epigoon. Maar dat is niet zo. de Palma is veel meer. Zijn manier van slow-motion gebruik bijvoorbeeld is, is ongekend. De, de Pack and Pass staat bijvoorbeeld heel erg bekend om zijn, om zijn slow-motions. Maar de manier waarop eh, eh, Brian de Palma dat doet, heeft mij heel erg beïnvloed. Dat kun je ook zien in later eh, oorlogswinter. En wat ook heel belangrijk is geweest, is de muziek van de films van Brian de Palma in die tijd. En dat, dat was gemaakt door Pino Donaggio, een Italiaan. Eh, films zoals Dress to Kill, Blowout en Body Double van, van Brian De Palma... hoorden tot mijn favoriete scores. En, eh, voor mij was het dan ook fantastisch toen ik eh, later met hem kon werken... omdat hij de, de filmmuziek deed voor, voor Oorlogswinter. Maar daar komen we straks. We gaan nu luisteren naar Bucket of Blood. Dat is een, dat is een stuk van, van hoe heet die, Pino Donaggio... in een film van Brian De Palma, Carrie... En dat is zo'n fantastische slow-motion scène die jullie nu niet zien... maar ik kan hem zeer aanraden. Hallo, je luistert naar Nachtgasten. Mijn naam is Martin Koolhoven en ik ben anderhalf uur, uur hier anderhalf uur ben ik uw gastheer. Ehm, nou, we waren in, eh, eh, ja, wat zal het geweest zijn, ergens begin jaren tachtig. En eh, ik woonde in Asten. Ik was, had ik nog niet verteld, maar ik ben geboren in Den Haag. Ik ben opgegroeid in het Westland. En toen ik elf was, verhuisde ik naar Asten. En dat ligt ergens onder Helmond in de jungle van Nederland. <laughs> in Brabant. En dat is niet een plek waar je logischerwijs op het idee komt om regisseur te worden. Tenminste, ik, ik kende daar niemand die iets met de film deed. Ik kende ook niemand die bij de televisie werkte of wat dan ook. En op een gegeven moment eh, eh, zat ik op de MDGO en had je een vak dat heette audiovisuele vorming. En daar bleek dat ik wel een beetje eh, ja, talent had. En in ieder geval dat ik het heel leuk vond. En ik had een leraar die... We hadden het wel eens over de filmacademie, maar ja, dan zei hij van... ja, dat zou ik zelf eigenlijk ook wel willen. En dus dat, dat, dat lag nog niet in mijn, in mijn denkraam, zeg maar. Je moet je voorstellen dat ik op een gegeven moment... even de eerste keren dat ik naar Amsterdam ging... dat ik de actrice Kiki Klasse tegenkwam. Dat was eh, toen destijds iemand die zat in eens A. En eh, daar had ik eh, nou hallo tegen gezegd en misschien een minuut mee gesproken. En dat vertelde ik in Brabant. En, en toen, dat geloofden ze gewoon niet. Ze zeiden, ja, die zal er een beetje mee aan gaan praten. zeggen kom nou. Dus, ja, nee, dat... dat mijn doorbraak zeg maar, in die zin was toen ik naar Sittard ging. Dat was een, een, een, een audiovisuele opleiding. En daar, daar kwam ik vijf vrienden te, vier vrienden tegen. We waren met z'n vijven. Dat waren Ruud Satijn, nu een regisseur, Frank van der Ede. Dus nu de cameraman eh, van onder andere Nanoek Leopold... en heel veel films in België. Stefan Ros, die ontwikkelt televisiedrama. En Jeroen de Bruin, ook cameraman van onder andere Dick Trom en Blackout. We noemden onszelf de Quality Group. Eh, ontzettend arrogant. We vonden dat we eh, beter waren dan de leraren... en dan iedereen die daar eh, voor de rest überhaupt rondliep. En eigenlijk was dat ook zo. Want dat was, eigenlijk stelde het helemaal niets voor. En, ehm, we, we, we, leenden de camera's. Want het was een soort opleiding die ja, meer opleidde tot, tot bedrijfsfilms en dat soort dingen. En, maar wij gingen films maken. En wij dachten dat we daar de wereld mee gingen veroveren. En, eh, ja, we melden ons aan eh, bij, de, bij de Filmacademie en werden grandioos eh, afgewezen met z'n allen. In die tijd at ik film. Dat is de periode dat ik, dat ik denk de helft van de films die ik, die ik <laughs> überhaupt in mijn leven heb gezien... heb ik waarschijnlijk in die twee jaar dat ik daar zat gezeten. Iedere dag ik denk dat ik drie, vier films keek. Ik las alles en we naaiden elkaar op. We hadden toen was net de OV-kaart. We gingen over de, als de Citizen Kane draaide in Rotterdam, dan gingen we daar naartoe. Als we ergens hoorden dat er een videoband lag, dan gingen we daar naartoe. Om dan, uh, eh, omdat te zeggen, ja, die verhuur je niet, dus die moet je dan aan mij verkopen voor vijf gulden. Dat soort dingen. En ik werd toen eigenlijk de eerste grote liefde van, eh, van, van, van, van het moment dat ik dan ook wist dat ik eh, filmmaker wilde worden. Dat was Orson Welles. Ik vond het helemaal fantastisch. Eerst Citizen Kane maar uiteindelijk, mijn lievelingsfilm en nog steeds mijn lievelingsfilm... is eh, Touch of Evil. Geweldige film uit 1958 met fantastische muziek van Henry Mancini. Ja, Touch uit 1958 dus. Geweldige film. Het verhaal dat speelt zich af op de grens van Mexico en de Verenigde Staten. En op de een of andere manier zijn er heel veel films die, die dat doen en, en die ik heel goed vind. Dus heel veel westerns ook, die, die of half in Amerika en half in Mexico eh, zich afspelen. En op de een of andere manier gaat dat dan ook heel vaak over een soort van grensgebied tussen eh, goed en kwaad. En dat is, Touch of Evil is ook zo'n film. Dat is een, een, een, film met een enorm fantastisch moreel dilemma ergens in het hart. Orson Welles, hij speelt iemand die heet Hank Quinlaw. Die is iemand die zelf het, het bewijs plant... Eh, en eh, op die manier dan wel de juiste mensen in de gevangenis krijgt. Dat is natuurlijk een heel idioot idee. Dat gaat tegen iedere vorm, elke democratische bot die je in je lijf hebt, gaat dat in. Dus, dus iemand eh, onder de, met de verkeerde middelen wel eh, eh, in, in de bak krijgen. Terwijl dat het, eh, ja, nou, dat is, ambivalenter dan dat is er niet. En dat grensgebied tussen goed en slecht is iets wat mij heel erg fascineert. Ik heb ook zelden echt slechte mensen of echt goede mensen in, in mijn films. Het is vaak loopt dat door elkaar heen. Dat vind ik ook interessant. En laten we luisteren naar een stuk wat daar ook een beetje mee te maken heeft van Touch of Evil. our viewers will know that because this is on film, there are conversations that go on between uh, <laughs> between reloading. And uh, uh, somebody said that uh, Touch of Evil seemed very unreal and yet real. And I corrected that statement and said what I was trying to do was to make something which was unreal but true. And I think that's uh, the definition of the highest kind of theatricality, the best kind. And that's the kind of theatricality that can exist in films, too, as well as theater. And, and I think, because there is, you know, what is more unreal and stylized than Cagney? It's a totally stylized, unreal performance. No human being ever behaved the way he does. And every moment of Cagney, entire life in films, is truth. He never had a second that wasn't true. You know, uh, now that's that's the. I, uh, he certainly was larger than life. He did everything dangerously and uh, you know as though he were playing in Madison Square Garden, and it was always cinematically true, but unreal. That, that's the difference, I guess. I think. Yeah, dat is dus precies waarom ik eigenlijk alles van tevoren had willen monteren. Want dit is nou net niet het fragment wat ik bedoelde. Maar ik ga er wel iets over uitleggen, want eh, dat is ook Orson Welles. En, en, en eh, ja, hij heeft het erover dat iets niet eh, realistisch is, maar waar. Something is not real yet true. The highest form of drama, daar geloof ik heilig in. Het is niet dat, dat alles per se helemaal totaal net moet zijn of zo. Maar of iets waar is, is uiteindelijk veel belangrijker dan of iets echt is. Op de een of andere manier in Nederland uh, hebben we een enorme overschatting van dingen die echt zijn. Of die, die, die, die eerlijk zijn. Of, terwijl dat het uiteindelijk in, in drama gaat het om de stilering. Het gaat om, om, om, om, om de waarheid die je vindt. En dan heb ik het niet over de anekdotische waarheid, maar over de grote waarheid. Dus dat probeer je met film. Eh, maar ik wil toch even terug naar Touch of Evil, als dat kan. Want ehm, ja, dat, dat grensgebied tussen goed en slecht... dat, dat vind ik heel interessant. En, en daar wil ik toch nog even naar luisteren. His famous intuition was right after all. He framed that Mexican kid Sanchez, but he didn't even need to. The kid confessed about that bomb. So, turns out Quinlan was right after all. Isn't somebody going to come and take him away? Yeah, in just a few minutes. You really liked him, didn't you? The cop did. The one who killed him. He loved him. Well, Hank was a great detective, all right. and a lousy cop. Is that all you have to say for him? He was some kind of a man. What does it matter what you say about people? Goodbye, Tanner. Adios. Ja, ik kan het niet precies uitleggen waarom ik dat einde ook zo ontzettend goed vind. Dat, is, dat heb ik wel vaker. Dat, en op de einde van de manier lijkt het alsof ik er dan meer waardering voor heb. Dat ik, dat, ik, dat ik niet kan uitleggen waarom het goed is. Maar er is iets fantastisch aan, aan het einde van de film... waarin een vrouw waarvan je zeker weet dat hij dat die toch heel erg veel om die rare figuur geeft... dat hij dan zegt van ja, what does it matter what you say about people? En ik geloof er ook wel in dat, dat, dat, dat niet alles in, in woorden gevat kan worden. En, en, en dat is iets wat... Eh, wat ik, wat, ik, wat ik vaak ook heb als mensen vragen van waarom wil ik iets met film. Ik ben, ik bedoel, ik ben niet eh, verbaal onbegaafd volgens mij, maar... Ja, Scorsese zei ooit... Ehm, ja, als ik zou kunnen uitleggen waarom ik die film wilde maken... dan had ik hem niet hoeven te maken. dat, dat, dat is misschien een beetje eh, kort door de bocht... of makkelijk jezelf ervan afmaken. Maar er zit wel iets in. Ik heb wel het idee dat dat, dat, dat wat ik wil vertellen, dat dat, dat dat uiteindelijk het krachtigste is in die film zelf. En alles wat ik erover zeg, dat dat niet per se recht doet. En dat, ik merk dat ook heel vaak als andere mensen films die ik fantastisch vind... en dat ze dan zeggen van, nou dat gaat hier en hier over... of het gaat daar en daar over. Ja, dan, dan, dan, dan, ja, dat is wel zo, maar daar doe je de film mee tekort. Dat is bijna altijd mijn antwoord. Omdat ik gewoon altijd vind dat het over meer gaat dan dat wat je erover kan zeggen. In ieder geval, ik ga terug, want ik uh, wijd weer uit. um, <laughs> Ik ga terug naar eh, eh, Sittard. Dat maakte ik eh, af. En we maakten het allemaal af, alle vijf. We werden afgewezen op de, op, de, op de filmacademie. En ik ging naar Brussel, naar de filmacademie. Daar zat ik een jaar. En toen uiteindelijk wilde ik toch naar Amsterdam. Naar de filmacademie. Dat lukte me uiteindelijk in 1992, een jaar daarna. En als mol. Dat, eh, dat is een term uit de jargon in de filmacademie taal. Dat betekent dat je voor het ene aanmeldt en dat je uiteindelijk <laughs> het andere gaat doen. Ik dacht van, ik ga me niet nog een keer voor regie aanmelden. Dan word ik weer afgewezen. Dus ik had me aangemeld voor montage. En ik werd aangenomen. En ja, toen zat ik wel op die school. En dan moest ik uiteindelijk toch, dat is bijna net zo moeilijk als, als aangenomen worden... is dan iedereen eh, overtuigen dat je moet eh, overstappen naar regie. Dus toen ik er eenmaal in zat, op, de, op die school zat moest er nog steeds een, eh, een, een, eh, een gevecht eh, geleverd worden. Nou, dat ging goed. Ik heb die school uiteindelijk afgemaakt. En ik had het idee dat ik, dat, ik dat dat wel goed ging. En toen ik er afkwam waren er ook allerlei mensen geïnteresseerd. En gelukkig kon ik meteen door. Ik deed, ik deed een Lola Moviolas was dat heette. Dat is een film die heette Duister Licht. Ik, zat mijn vriend Mark van Uggelen, die tegelijk met mij afstudeerde... Ehm, eh, die eigenlijk als regisseur afstudeerde. Die zat daarin als, eh, in de hoofdrol. En eh, ja, dat ging eigenlijk heel goed. En daarna kreeg je de kans om een film te maken. Dat was een telefilm. En die heette Suzy Q. En dat was waarschijnlijk mijn, ja, mijn doorbraak. Ik bedoel, het was niet iets wat voor het hele grote publiek meteen bekend was... maar binnen de filmwereld was dat de film waar, uh, waar in één keer iedereen het over had... en waardoor er allerlei deuren voor mij open gingen. Het was ook de eerste film van iemand die Carice van Houten heet. En daarna ja, toch een begrip werd eigenlijk in Nederland. Zij won ook haar eerste Gouden Kalf daarmee. Eh, ik heb daarna nog twee films met haar gemaakt. En eh, eh, ja, ik zie nog regelmatig is een vriendin van me. En ik hoop dat het niet al te lang meer duurt... voordat we weer eens een keer iets samen gaan doen. Maar terug naar Suzy Q, wat uiteindelijk toch een heel belangrijke film is geweest voor mij. De opening van die film dat was een nummer van Brigitte Bardot. En op de einde van die, ik wilde dat die film opende... Eh, en dat het een, een, een, een ja, soort van jonge meisjesstem was... waardoor je meteen betrekking had met Carice, uh, Suzy in die film. En eh, ehm, dat je het vanuit, vanuit haar beleefde. En ik kwam uit op eh, Brigitte Bardot. Ik spreek eigenlijk geen woord Frans. En, maar op de einde van andere manier Passende erbij. En ik heb gevraagd aan iemand van aan de editor toen, Job de Burg... van wat, wat, wat zingt ze eigenlijk allemaal? En ze, nou, het kwam allemaal, allemaal fantastisch uit. Sapouré Changer. me fais des promesses que tu ne tiens pas. Toi qui inventes des phrases méchantes pour te moquer de moi. Ne souris pas, prends garde à toi, crois-moi la prochaine fois. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer. Toi qui espères me mettre en colère pour des rien du tout. Toi qui m'agaces avec des grimaces en guise de mots doux. Ne souris pas, prends garde à toi, prends-moi la prochaine fois. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer. Oui, pour toi, cela n'est qu'un jeu, mais moi je ne joue pas. Et vraiment, si tu m'aimes un peu, alors arrête-toi. Et je sais d'avance que j'aurai la chance quand le jour viendra. D'être satisfaite devant ta défaite lorsque tu me diras Ne souris pas, prends garde à toi. Crois-moi la prochaine fois. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer. Ja, Brings Back Memories. Dat is een achterlijk kort nummer is dat eigenlijk. Dat wist ik niet eens meer. Uh, ça pourrait changer. Je luistert naar Nachtgasten, ik ben Martin Koolhoven. En anderhalf uur lang, hoe laat is het nu? Nou, nog een dik iets minder dan een uur nog. En dan mag ik ook nog eh, wat live muziek eh, gaan laten horen. Dus blijf vooral luisteren. Eh, nou, ik had Suzy Q gemaakt. Dat opende allerlei deuren. Het gekke was dat Suzy Q een project was wat eigenlijk al langer bestond. En wat ik toen niet wist, was dat... ja, dat was een, een, een, een een film die ongeveer aan iedereen die regisseert in Nederland aangeboden was. En iedereen had nee gezegd. En toen ik het eh, in mijn handen had gekregen, eh, ja, eh, viel ik heel ontzettend voor de karakters. Ik vond wel van alles nog niet goed aan het scenario, maar ik mocht het herschrijven en dat deed ik. En uiteindelijk werd dat de film. En ik heb wel eens het idee dat dat omdat iedereen dat scenario kende... en, en, en dat heel veel mensen eh, eh, waarschijnlijk er niet al te veel van verwachten... Eh, heeft dat ertoe geleid dat ik in één keer allerlei dingen aangeboden heb gekregen. Alsof ik een soort wonderdokter was die van iets wat, waar niemand meer wat van verwachtte... iets goeds kon maken. En nou, de eerste film die ik daarna maakte was Amnesia. Dat was nog een, een eigen scenario. Maar daarna heb ik eigenlijk alleen maar nog films gemaakt Ehm, die, eh, eh, eh, ja, die, die, die, die, die, die bedacht waren door anderen. Daar zal ik straks iets over zeggen. Wat ik in ieder geval in die tijd ook achter, waar ik in ieder geval in die tijd ook achter kwam, was dat ik, dat, dat ik het geweldig vond om op de set te staan. Dat is iets wat je eigenlijk heel gek genoeg niet zo vaak hoort. Het is op de een of andere manier een soort van chic geworden... of een soort bonton geworden door regisseurs om te zeggen dat, dat, dat het verschrikkelijk is, die set. Want, want, want je hebt alles, je hebt, alles bedacht. En dan komt die set en dan kan het eigenlijk alleen maar tegenvallen. Dat is iets wat Hitchcock ook ooit gezegd heeft. Dus misschien heeft dat er ook mee te maken dat het een populair standpunt is geworden. Maar volgens mij zijn er twee soorten filmmakers. Je hebt aan de ene kant Hitchcock. En dat is eh, iemand die alles van tevoren bedenkt. Het helemaal storyboard, alles, alles, alles uitdenkt. En dan is het draaien een soort van hinderlijke... Eh, onderbreking van het creatieve proces. Het is eigenlijk een soort vervelende hobbel die genomen moet worden... waarbij allerlei mensen alleen maar problemen naar je toe gooien. En acteurs die allemaal andere ideeën hebben dan, dan, dan, dan jij... En dan uiteindelijk is die film dan één groot compromis. En, en, en, het beste wat je zou kunnen overkomen is een soort apparaat... Wat, wat, wat, wat, wat, wat, aan je hoofd gemaakt wordt... en dat dan die film eruit komt die, eh, die helemaal onbesmet is. Aan de andere kant heb je dan iemand als Sam Peckinpah... En dat is iemand die heilig in het moment is. Die heel erg kijkt naar wat de acteurs doen, kijken wat een locatie brengt. En ik denk eigenlijk zelf dat ik meer zo iemand ben. Ik bedoel, ik bereid de film wel voor en ik... Eh, zoveel mogelijk eh, eh, heb ik de shots wel bedacht. En het scenario staat allemaal min of meer vast. Maar ik probeer heel erg op te letten ja, wat, er, wat, er op, wat er aan de hand is op de dag zelf. En wat er aan de hand is op de set. En ik probeer ideeën te krijgen van de locatie, van de, van de acteurs. En op de enige manier heb ik dan ontzettend het idee dat ik meer leef dan ooit. Het is... Het is eh, eh, direct na het draaien heb ik altijd het idee alsof, alsof mijn hersens vol met watten... of er allemaal omheen zitten, alsof je niet meer scherp kan denken. tijdens het draaien ben ik scherper dan ooit. Ik ben heel, voel mezelf heel slim. Ik heb, ik heb alsof, alsof, alsof, ik zo scherp ben als een mes. En, en alles, alles staat in het... Ik leef dan ook in een soort van tunnelvisie. Alles draait om die film. Ik heb ook heel weinig slaap nodig. Ik slaap dan drie of vier uur per nacht. En het is, geweldig, het is een geweldig gevoel. Omdat je met iets bezig bent waarvan je denkt dat je, dat je het echt kan. En dat het een soort verlengde is van jezelf. En dan komen we bij een geweldige film uit 1961. Dat is The Hustler van Robert Rossen. En daarin speelt Paul Newman een biljarter. En dat gevoel wat hij, waar hij het over heeft in dat fragment... dat is misschien wat ik, wat ik, wat ik bedoel en wat, wat ik voel tijdens dat draaien. I could have beat him cold. You never would have known. But I just had a show. Just had a show those creeps and those punks what the game is like when it's great, when it's really great. And like anything can be great. Anything can be great. I don't care if bricklaying can be great if a guy knows. If he knows what he's doing and why, and if he can make it come off. Like where I'm going. I mean, where I'm really going. I feel like a like a jockey must feel. He's sitting on his horse. He's got all that speed and that power underneath him. He's coming into the stretch. The pressure's on him. And he knows. He just feels when to let it go and how much. Because he's got everything working for him. Timing, touch. It's a great feeling, boy. It's a real great feeling. When you're right, and you know you're right. It's like all of a sudden I got oil in my arm. Pool cue's part of me. You know, it's a uh, pool cue. It's got nerves in it. It's a piece of wood. It's got nerves in it. Feel a roll of those balls. You don't have to look. You just know. You know, uh, make shots that nobody's ever made before. And you play that game the way nobody's ever played it before. You're not a loser, Eddie. You're a winner. Some men never get to feel that way about anything. I love you, Eddie. Ja, geweldige film. jaren later, echt uh, ja, stuk, stuk later... heeft uh, Martin Scorsese nog eh, een, vervolg gemaakt... waar Paul Newman ook in zit, en Tom Cruise. En die film heet The Color of Money. Ja, dat is aardig, maar dat haalt het toch echt niet bij die film uit 1961, De Hustler. Geniale film. Het is trouwens wel gek, want ehm, ja, film is natuurlijk toch een behoorlijk visueel medium. En, en, en, en, en, en we luisteren nu alleen maar naar dialogen. Daar zijn dialogen wel heel vaak heel belangrijk. En heel veel hele memorabele momenten in een film zijn toch... gek genoeg best wel vaak toch dialogen. Maar ehm, ik probeer uiteindelijk steeds visuelere films te maken. In, de, in, in het begin van, van, van mijn carrière maakte ik films die behoorlijk statisch waren. Suzy Q is statisch, Amnesia is statisch, eigenlijk is De god ook statisch. En, en eigenlijk daarna was ik dat zat en, en, en begon er een verandering. En dat, dat begon eigenlijk bij het zuiden. Een film die veel dynamischer en kinetischer was. En eh, ja, ik vond dat zelf een grote stap vooruit. En de volgende stap was naar de mainstream. Ehm, de eerste films waren voor mij allemaal uh, behoorlijke arthouse films. Maar later maakte ik films die, eh, die meer in de mainstream vielen. En het is eigenlijk voor mij iets heel natuurlijks. Ik bedoel, je hoort het nu, de films, de voorbeelden die ik uitkies... dat zijn, eh, nou ja, eh, geen obscure films. Eh, tenminste, de, heden ten dagen in Nederland sta ik er versteld van... dat zo weinig mensen oude films kennen. Als je een Nederlander vraagt, wat is je favoriete film... dan is dat meestal een film die je het afgelopen half jaar gezien heeft. Maar het zijn wel films die zich, die zich ja, bewegen in de mainstream. En ik heb zelf het idee, op een gegeven moment dacht ik van... ja, hoe komt het nou dat ik films maak waar zo weinig mensen naartoe gaan? Ik, krijg, ik win prijzen, ik, ik krijg hele goede recensies... maar de films waar ik zelf het kaartje verkoop... zijn ook films die bedoeld zijn om een groot publiek eh, eh, te behagen. En eh, ja, ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat het misschien wel gewoon de makkelijke keuze was. Dat het, dat het makkelijker was om, om, om, om arthouse films te maken. En, eh, ja, en toen, toen ben ik eh, langzaam richting die mainstream eh, gaan bewegen. En de, groot, eerste echte grote hit die ik had was natuurlijk het Snitselparadijs. Maar uiteindelijk was daar Oorlogswinter. Wat, wat zo'n grote hit was voor mij. Dat was, dat, dat, dat, die had net zoveel bezoekers als, als al mijn andere films bij elkaar. Terwijl dat, dat ook toch echt gewoon artistiek gezien vond ik dat mijn, mijn, mijn beste film. Ik had gezegd dat, dat, ik, eh, dat ik langzaamaan films was gaan maken... Die, die niet meer per se door mijzelf bedacht waren. En ik had het idee dat ik vooral bezig was om steeds per project... was er iets dat ik dacht van... oké, dit en dit vind ik interessant en dat en dat wil ik uitproberen. En ik was steeds bezig om van die film een zo goed mogelijke film te maken. In plaats van dat ik heel erg naar mezelf keek van wat wilde ik nou eigenlijk. En de eerste keer dat ik dat, dat, ik dat weer deed, was Oorlogswinter. En eh, dat heeft ook vrij lang geduurd om, eh, om, eh, om, om die film te ontwikkelen. En nou, ik heb heel vaak gesproken eigenlijk al in interviews over de invloeden die, die daarin zitten. Ik, ik heb vaak de spaghetti western genoemd. Dus, ik ben daar helemaal dol op. Ik ben sowieso dol op westerns, maar ook op, met name op de spaghetti westerns. En dan heb ik het niet alleen over Sergio Leone en Once Upon a Time in the West. Maar al die andere gekke films die er uit Italië komen. En ehm, ehm, ik ben mijn verhaal even kwijt. Oh ja, de dingen die mij inspireerden. Niet alleen eh, films. Ik had, er zijn dingen die met name eigenlijk uit mijn jeugd kwamen... Die, eh, die van grote invloed zijn geweest op Oorlogswinter. Het eerste ding wat ik daarover eh, wat ik wil laten horen... is een hoorspel. Ergens uit de jaren tachtig, ik weet het niet meer precies wanneer... dat is het Janus-syndroom, naar een boek van Evelyn Anthony... En ik ben sowieso, nog steeds trouwens, helemaal gek van hoorspelen. Ik, eh, ik, ja, weet, ik heb honderden van die dingen. En eh, niet alleen, later kwamen ook eh, de zogenaamde voorgelezen boeken, audiobooks. Ik vind het fantastisch. S S'nachts in bed en dan op die manier in, in, slaap vallen. En het beste Nederlandse hoorspel wat er volgens mij ooit is geweest... en wat een direct invloed is geweest op oorlogswinter... maar dan ga ik zo zeggen waarom, is het Janus-syndroom. In de Vurenbunker in Berlijn op 30 april 1945... toen Adolf Hitler zichzelf doodschoot en er een einde kwam aan het Derde Rijk. Sinds 26 dagen was de stad gebombardeerd... en door Russische artillerie beschoten... die zich op nog geen 15 kilometer van de Brandenburger Poort had opgesteld. De val van de stad kon een kwestie van dagen zijn. Geen overgave, vechten tot de dood. Dat waren Hitlers orders. En de veteranen, de oude mannen... de schooljongens van de Hitlerjugend... bereiden zich voor om Berlijn en de vuren tot de laatste man te verdedigen. Ik was toen 16 jaar. En als oudste commandant van een peloton... dat de positie moest kiezen in het district Pichelsdorf... waar hevige gevechten met Russische troepen plaatsvonden... Mijn peloton had bevel gekregen naar de bunker te komen... voor de hoogste eer aan diegenen die op het punt stonden... voor het vaderland te sterven. Adolf Hitler zelf zou zijn kindsoldaten inspecteren. Hij zou hen aansporen de invaller tegen te houden. We wachten al sinds de dageraad en zaten ineengedoken... half slapend in groepjes, tumult van het bombardement gedempt... doordat we onder de grond zaten. Ik dacht na over wat er allemaal gebeurd was. Mijn vader gedood tijdens een luchtaanval op Brest. Mijn beide broers neergeschoten tijdens de strijd om Engeland. Mijn moeder en grootmoeder woonden nog in de kelders van ons huis in de Albertstraße. Ze hadden geweigerd weg te gaan. Ik wist niet of ze nog in leven waren. Ik keek om me heen. Daar lag Otto Stüle. Veertien jaar. Klein voor zijn leeftijd. Het geweer naast hem zag er belachelijk groot uit. Kinderen, dacht ik plotseling. En ik herinner me dat er een golf van verontwaardiging door me heen ging. Als Adolf Hitler hen zou zien... zou hij toch niet verwachten dat zij naar een sector zouden gaan... die een hel was van bombardementen en straatgevechten. Ik ben vuur. Otto Helm. De Führer laat jullie groeten. Het spijt hem dat hij vandaag niet persoonlijk met jullie kan praten. Maar hij herinnert jullie aan jullie eed van trouw. En jullie plicht aan hem. En aan het vaderland. De Führer heeft gekozen bij zijn mensen te blijven. En zijn leven samen met ons te geven. Als wij de oorlog verloren hebben... Dan komt dat door de verraders in Duitsland zelf. En één van die verraders is hier ontdekt. Aan de zijde van de Führer. Het zal jullie voorrecht zijn, als leden van de Hitlerjugend, als Duitse soldaten, om die verrader te executeren. In naam van Adolf Hitler en het Rijk! Ja, ehm, het is een fantastisch spannend verhaal. Het gaat eigenlijk, speelt het zich af in het nu. Tenminste, het nu is dan in, eh, destijds in de jaren tachtig. En die flashbacks die naar de oorlog gingen... op de een of die bleven die me altijd bij. Omdat dat, dat, dat ging over jongetjes die dan in de oorlog eh, eh, zich beweegden. En uiteindelijk mensen neer moesten schieten. En ja, dat is iets wat, wat, ja, wat, wat waarvoor altijd het idee dat ik daar iets over moest doen. Dat ik daar iets mee moest doen. En dat is uiteindelijk oorlogswinter geworden. Een andere invloed uh, op Oorlogswinter is Schateiland. Treasure Island van Robert Louis Stevenson. Een fantastisch verhaal. Eh, echt geweldig. Op de einde van manier, eh, met name het begin vind ik echt geweldig. Dan zit er zo'n, de, de, de, hoofdrol, de jonge jongen, die, ehm, die zit in een, ja, in een klein rotdorpje eigenlijk. En, en, en dan komt dan iemand daar met een, een soort piraat. En wat het zo geweldig is, is dat gevoel van het avontuur wat eraan komt. En dan moet hij daar weg. En dan gaat hij, naar dat, dan gaat hij, dat, dat, dan gaat hij ja, avontuur beleven. En dan later heb ik wel eens gedacht van ja, misschien heeft dat iets te maken met mijn eigen situatie eh, eh, eh, in uh, Brabant. Dat ik daar ook weg wilde. <laughs> en dat ik uiteindelijk ook groots en meeslepend wilde leven. Maar nu val ik toch een beetje in die valkuil van mezelf gaan analyseren. En dat moet ik vooral eigenlijk niet doen. Wat interessant is, is dat Treasure Island, ik heb dat, eh, ik heb dat in alle vorm. Ik was, ik was eigenlijk, de, de manier waarop ik het voor het eerst zag... was vroeger bij de kinderbios, had je een, eh, een uh, schateiland. Dat was, weet ik veel, ontzettend veel afleveringen. En ik heb het heel lang gezocht en ik kon het niet vinden. En ik heb, uiteindelijk heb ik hem zelfs in het Duits gekocht. En heb ik die Duits heb ik nog een keer herkeken. En ik vind het eigenlijk nog steeds de beste uitvoering van, van Treasure Island... Maar om nu te laten horen, die Duitse versie, dat ging me dan ook weer een beetje te ver. Dus wat heb, wat heb ik gedaan? Ik, eh, Orson Welles eh, heeft een hoorspel. En zoals je weet ben ik daar ook een grote fan van, van zowel hoorspelen als van Orson Welles. Eh, van Treasure Island gemaakt met Mercury Theater, eind jaren 30. En daar gaan we naar het begin daarvan, zijn eigen inleiding, gaan we even luisteren. Good evening. This is Orson Welles speaking. If there's anything bloodthirstier than a werewolf, it's a pirate. The Mercury Theater is playing safe. Now, if vampires and their ilk leave you as uncannily cold as old Dracula himself, who was staked down firmly and it is to be hoped permanently in his own family plot last week, then there are figures to prove that you are susceptible to buried treasure. We calculate that no decent law abiding citizen is immune to pirates. There are cowboys and Indians, there are gangsters and G-men, but these delights are inconstant, like the short skirt. I don't care how young you are. Nothing charms, nothing ingratiates, nothing wins like a one-legged, double-barreled buccaneer with earrings, a handkerchief on his head, and a knife in his teeth. What could be more appropriate on the starboard rail of your four-masted brigantine? If you haven't a four-masted brigantine, you have Treasure Island. It's in your library because it's a great English classic, and this evening because it's a great story it's on your radio. That's what I mean by playing safe. Once there was a small boy who asked his stepfather, who had written a number of books, please to write something interesting. The stepfather, seeing his point, immediately contributed a serial to something repugnant called Young Folks, a periodical circulated among that section of the English nation known as Tiny Tots, who were very prevalent in the 80s. The name of the serial was The Sea Cook by Captain George North, and if the tiny tots didn't think it was interesting, they should have been boiled in oil. The story was begun, the stepfather says, on a chill September morning by the cheek of a brisk fire and the rain drumming on the window. The small boy himself helped a lot, even though Captain North got the credit, and so did a third and equally incurable small boy, the author's father, they drew a map first, the chart of an island showing very queer and wonderful attractions, Spyglass Shoulder, for instance, and Skeleton Island, and the North Cache with the bar silver. And then, on that chill September morning, by that brisk fire of theirs, the three plotters buried their plunder doubloons and louis d'or, gold and silver, and rich jewels and pieces of eight. That's why the story was finally called Treasure Island. It's foolish to guess who's tuned in on this broadcast, but if in some way, where we were retelling this story, hoped devoutly that he, who the Samoans laid to rest in the hills of their own faraway treasure island and who is still known out there only as the great teller of tales, would not wish tonight as he did, so unaccountably at first, to suppress the real name of Captain George North. The small boy, of course, should have been decorated. It's a better world because he asked for something interesting. Then he was lucky. There are millions and millions of small boys. But only one of us had Robert Louis Stevenson for a stepfather. Ja, Orson Welles met zijn prachtige stem. Het begin van Treasure Island, of eigenlijk een inleiding. Eh, geweldig verhaal. Uh, het gaat over piraten, maar op de een of andere manier is het dus ontzettend gelinkt aan oorlogswinter. Eh, je moet voor de gein anders maar eens de Disney-versie kijken. Dan hebben we het over een tekenfilm. Daar hebben ze een soort van space-versie ervan gemaakt. Treasure Planet heet die. En als je kijkt in het begin hoe de jongen geïntroduceerd wordt... en hoe die dan opgepakt wordt door de autoriteiten... dat, zit in het begin van oorlogswinter. Maar het meest belangrijke is iets wat mij altijd heel erg gefascineerd heeft... aan het verhaal eh, Treasure Island... is de relatie tussen eh, eh, hem en eh, die piraat, waarvan ik de naam even vergeten ben. Uh, Orson heeft hem trouwens ook al een keer ergens een keer gespeeld. En dat is voor mij het voorbeeld geweest voor de relatie die Michiel heeft en oom Ben. het is een soort surrogaatvader en wie Oorlogswinter heeft gezien eh, weet dat er iets meer... Eh, want ja, zal ik het nou spoilen? Of kan ik ervan uitgaan dat mensen het gezien hebben? Ja joh, nou oké. Eh. in ieder geval, uiteindelijk blijkt zijn surrogaatvader... ja, de grote slechterik. En dat is iets wat, wat ook in, in, in, in, Treasure Island eigenlijk gebeurt. Dat, is, ja, dat, dat heeft me altijd gefascineerd. Iets anders wat me gefascineerd heeft altijd... is het verlies van onschuld. En ik was in die periode bezig met een, eh, eh, met, een, met, een, met, een, met een verhaal. Eh, dat is de Baarnse moordzaak. Dat is in 1960 hebben het, drie jongetjes hebben een, een vierde jongen vermoord. Zij waren heel jong, ze waren allemaal een jaar of 16. En dat jongetje dat vermoord was, was 14. En ik had altijd het idee dat dat het moment is dat Nederland zijn onschuld verloor. En ik was zo heel erg gefascineerd over, over ehm, ja, hoe, hoe, hoe, ehm, hoe dat nou zo ver kon komen. En hoe ja, hoe, dat, hoe dat in elkaar zit. En het was iets waar... Ik, ik heb er heel lang over aan zitten sleutelen en aan zitten doen... en aan de research gedaan. En ik vond het, het, het verhaal ging ook maar door. Je had dan in eerste instantie die, moord. En daarna kwam een heel verhaal met, eh, met eh, de rechtszaken En er was echt enorme klassenjustitie aan de hand. En eh, dat verhaal dat ging maar door en door. En het gekke was, terwijl ik research deed... werd het me ook nog eens lastig gemaakt... omdat de mensen die de daders eh, ook enorm eh, geprobeerd hebben... om allerlei sporen uit te, te wissen. In ieder geval, ik ben toen ook gaan praten met de rechercheur die destijds eh, het lijk gevonden had en die het uiteindelijk de zaak opgelost heeft. En dat was meneer Pitt. En die had ik ook geïnterviewd en we gaan een klein stukje daarvan luisteren. De kwaliteit van de opname is verschrikkelijk. Ik heb dat gewoon met een van een klein cassettebandje gedaan. En ik ben misschien ook niet de beste interviewer. Maar het is wel interessant om even naar te luisteren het idee van eh, valse vals paspoort, et cetera, et cetera, ja, dat is ook was veel te ver gegrepen. En daarom bleef die jongen er ook maar zitten. Ja, want hoe lang heeft hij nou uiteindelijk gezeten? Vier weken. Ja. En toen moesten ze met vakantie. Ja, ja. En toen moesten ze die jongen kwijt. Ja. Ja, maar ze hadden nog steeds niks voor elkaar. Nee. En toen is dus eigenlijk eh, in die gesprekken de noodgevallen van, ja, dan moet je eigenlijk maar, moet eigenlijk maar opruimen. Ja. Eh, ja, nou, en daar werd over doorgegaan. Ja. ja. En uh, daar, er zijn allerhande denkbeelden op het hoe dan. Ja. Op welke, op welke manier. Ja. ja. Burger, zij ze inslaan. Ja. Uh, Weet ik veel. Ja. Maar dat is allemaal ten huis van Hennis, dus tussen die drie mannen besproken. Ja. Tot in de treuren. Daar hebben is veel over gesproken. en bedoel, ja, is veel gewoon eentje besloten en eh, toen... Eh,